Femke met het NOS Journaal. De vogelgriep kost de GGD's in Nederland zoveel tijd dat de gewone zorg daaronder leidt. De GGD is steeds meer een crisisorganisatie aan het worden die het gewone werk niet meer aan kan. Dat zei voorzitter Baks in het Radio 1-programma De Ochtend. De GGD houdt de ontwikkeling van de vogelgriep in de gaten en bereidt de opvang van ebola-slachtoffers in Nederland voor. De organisatie is bezig de knelpunten in kaart te brengen. De voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, wil dat de Europese economie weer een sterke concurrent wordt voor Amerika en Azië. Hij heeft zijn lang verwachte investeringsplannen voor Europa bekendgemaakt. Juncker verwacht veel van een nieuw fonds dat Europa aantrekkelijker moet maken voor investeerders. In Almelo is een vrouw opgepakt die wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten. Het zou gaan om zeker 200.000 euro. Volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken heeft de vrouw als curator en bewindvoerder formulieren voor een cliënt vervalst. En ook zou ze zorg hebben gedeclareerd die niet geleverd was. In Hardingsveld-Giessendam woedt een brand in een gebouw. Het is een grote brand. De politie zegt dat het gaat om een museum. De brandweer spreekt van een glashandel. Er is veel rook en omdat de rook over de A15 trekt... geldt daar een snelheidsbeperking. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Oud-nieuwslezer en oud-verzetsman Pim Rijntjes is overleden. Rijntjes zat in de oorlog onder meer in concentratiekamp Dachau. Na de oorlog trad hij in dienst bij Radio Herrijzend Nederland... en in 1963 werd hij nieuwslezer en verslaggever bij het NTS Journaal... de voorloper van het NOS Journaal. Na zijn pensionering bekleedde hij functies in organisaties van het voormalige verzet. Pim Rijntjes was 95 jaar. Het weer, veel bewolking en in het westen en zuidwesten soms wat regen. Het wordt 6 tot 8 graden.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 is 26 eh, november vandaag. Woensdag. De week is weer doorgezaagd. En ehm, we gaan dus weer uh, met frisse moed beginnen aan CFM Luncht. Welkom, leuk dat u er bent. Leuk dat u aan de andere kant van uw toestel of computer of weet ik veel, telefoon, eh, weet ik veel zit. Ja, je kunt tegenwoordig overal radio luisteren. Vroeger had je daar zo'n groot toestel voor nodig, maar ja... Tegenwoordig kan dat ook via de computer. En eh, je kan het ook doen via je telefoon. Je kan het eh, via de CFM. Kun je ons horen. Nou, nou, nou, nou wat weer nog mooier. Het is woensdag, onze marathon dus wederom. Hè, tot 4 uur, vier uur aan toe. Straks natuurlijk het tweede deel, de vinyljaren. En ik had het vorige week al eigenlijk al aangekondigd. Vandaag hebben we maar twee LP's. Dat is vandaag ook de laatste reguliere uitzending van dit jaar. Die meetelt voor de top 30. Want eh, volgende week gaan we wel wat doen natuurlijk. Maar ik weet nog niet wat. Ik ben nog wel weer... Misschien wel Sinterklaasliedjes of zo volgende week. Ja, allemaal LP's met Sinterklaasliedjes volgende week. <laughs> dat zou kunnen. Maar eh, in ieder geval, nou, dit is dus de, de laatste reguliere vinyljaren die meetelt voor, eh, voor de top 30. En u kunt al stemmen, hè? Ja, u kunt al stemmen, hoor. Ja, de, stemlijsten zijn geopend. Het wordt u heel makkelijk gemaakt dit jaar, want u kunt zelfs als u de CFM-app heeft, kunt u eh, stemmen via die app. Het is heel makkelijk, er staat een pagina vinyl top 30. Nou, en als je daar op klikt, dan kom je vanzelf op onze... Eh, op de stempagina. Nou, niet op de, op de introductiepagina. En dan moet je nog even klikken naar de stempagina, ja. En daar staat dan die lijst van meer dan 100 LP's die we het afgelopen jaar gedraaid hebben. Daar mag u uit kiezen. Daar stelt u gewoon uw eigen top 5 uit samen. En eh, vult het formuliertje in wat er boven staat. En dan eh, stuur je dat op. Oh ja, en nog even voor de duidelijkheid. Het werkt dus zo. Hè? De plaat die u op 1 zet krijgt 5 punten. En de plaat die u op 5 zet krijgt 1 punt. En zo telt dat af. Ja. En zo krijgen we natuurlijk ook een leuke top, eh, top 30 natuurlijk. Dus stemmen kan weer vanaf nu. Via de CFM-app. Of u kunt ook, als u die app niet heeft... en u zit achter een computertje... dan kunt u gewoon eh, gaan naar uh, www de vinyljaren. Dat schrijf je dus gewoon aan elkaar, de vinyljaren. En dan een puntje en dan webklik.nl. En webklik dat is W-E-B-klik. K-L-I-K. Ja? Dus W-E-B-K-L-I-K.nl. Woehoe! We hebben al wat stemmen binnen. Ik hoop dat het net zo massaal wordt als vorig jaar. Vorig jaar hadden we heel veel stemmers gehad. En ik wil eigenlijk wel dat we dat dit jaar overtreffen. Hè? Maar u heeft de tijd tot 10 december. En daarna gaan wij een week lang zitten rekenen van... Goh, welke moeten we Hoeveel punt heeft die plaat nou? Ja, heel team van uh, secretaresses vooraangesteld. Uh, eh, tien eh, mooie vrouwen die allemaal gaan helpen tellen. Ja. Doen ze allemaal bij mij thuis. In de studio kan het niet, hè, want dan gaat het op de webcam. <laughs> Precies, wat we doen. Kan niet. Oké, Dus in ieder geval, uh, stemmen, leuk. En vandaag eh, in de eh, vinyljaren dus de laatste twee platen. Ik had het u al beloofd dat het een confrontatie zou worden... tussen twee 45 jaar oude albums uit 1969. Namelijk een van de Stones en een van de Beatles. Nou, wat wil je nog maar. Dus Julian Lennon. En het heet Summertime. fish are jumping. Indian was dat. Met Summertime, een nummer eh, opgenomen voor de stichting Music is Hope in eh, Los Angeles.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 Mr. Props. Wat een geweldige man is dat. Wat een geweldige muziek maakt hij ook. Nothing Really Matters. Fantastische mooie ballads van deze Nederlandse meneer. 3 in 1 tijd, jawel. En vandaag gaan we het hebben over kajak. 3 in 1. 1, Ja, we hebben het album al, eh, nieuwe album vaak gedraaid de laatste tijd. Maar vandaag drie oude. Hier is kajak. Iceland, I'm no poet, I'll show it by the words that I write. Lonely inspiration, respect for the creation inspired. Sometimes it takes hours to write one word. enjoy it. I'm sorry, but it's still meant for you. Arrogance is rap, but no words won't rhyme. with a quiver kajak dus, zei ik. En eh, dat, uh, dat nummer, eh, de, de 3 in 1, ja, ik, ja, ik zat even een aantal dingen tegelijk te doen. Dat, uh, eens even kijken. Ja, oké, wat wou ik nou vertellen? Oh ja, dat was Kajak. En u hoorde achter een volgens Starlight Dancer van het gelijknamige album. Verder lyrics van het album Eyewitness. Dat is een Kajak een, kajak album dat ze... ja, zeg maar live in de studio hebben opgenomen en later daar ook publiek aan toegevoegd hebben. Ehm, en als laatste natuurlijk de grootste hit die ze ooit gehad hebben. Dat was Ruthless Queen. Kajak dus. En eh, misschien straks in de tweede uur nog iets van de nieuwe cd. Want ik ben natuurlijk kajak fan. Dus een beetje, <laughs> een beetje pushen. Dat mag wel. Um, kajak dus. Uh, eens even kijken. Wat was ik ook weer van plan? Oh ja, ik weet het alweer. Deze moet ik nu weer even doen. 17 december aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van de vinyljaren top 30. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? U kunt meehelpen deze top 30 samen te stellen door te stemmen. Dat kan via de CFM-app of via www.devinyljaren.webklik.nl Stel uw eigen top 5 samen uit de keuzelijst en verstuur het formulier de vinyljaren top 30. 17 december tussen 1 en 5. Nou, dan weet u het. Hè. We hebben hoe je kunt stemmen. En uh, eh, maak uit de keuzelijst uw eigen top 5. En zorg dat wel een mooie top 30 komt. Dat kan ook niet anders, want er staan fantastische album in. Dit is Chef Special. Gisteravond nog te zien op de, in de Wereld Draai Door. on Shoulders. There's a river running low in a land of hope. They know. They know. They know how this river flows. it flows back into the days and time, back into the fighting block. Burning fire, crashing lightning first steps on the storyline. That river don't flow for me, no. That river is cold to me. Wash away my traces, man. All my tracks are gone. It takes a million years to find out where I'm coming from. about all the times that you carried me. Close my eyes and cast your wind up in our family tree. Be blocking your eyes in my hands, I'd be talking directions, and you had to walk exactly the way that I told you to walk, and you did it cause I was your son. I know exactly where I'm coming from. trying to embrace it all. Even now I'm so much older. still feels like I'm on your on your shoulder. On your shoulder. lekkere plaat van Chef Special. On your shoulder. Geweldige band uit Haarlem vandaan. En, uh, Haarlem staat helemaal in de belangstelling. Hè? Gisteravond nog in de weekend in de wereldraad door. Over gitaarlem. Mooie actie trouwens. En binnenkort vanaf 18 december natuurlijk het eh, Glazen Huis op de Grote Markt in Haarlem. Voor Zandvoort en de regio. En wij gaan het hebben over het regionieuws. Hier is Angela de Koning. In een korte vergadering nam de gemeenteraad gisteravond zijn besluiten... Het uitbesteden van het onderhoud aan gebouwen en terreinen leverde nog de meeste discussie op. Gemeentebelangen Zandvoort wilde de raad verleiden om het college zijn huiswerk over te laten doen... en nog eens na te laten denken over alternatieven. Wethouder Bluis wist de rest van de raad ervan te overtuigen dat de ingeslagen weg... de beste garantie is voor het op peil brengen en houden van de gemeentelijke bezittingen. De andere onderwerpen leverden minder, tot geen gesprekstof op. De Raad liet onder meer blijken het bouwplan Prinsessenpark te ondersteunen... inclusief de kleine afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan. Na zes adembenemende avondvullende programma's... is cabaretier Javier Guzman nu op tournee met zijn zinderende zevende. Op 12 december is hij met de voorstelling Absurd Verlicht... in Heemstede in Theater De Luifel aan de Herenweg. Guzman heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn verleden met drank en drugs. Hij verwerkte zijn verslaving in zijn shows... en schreef er eerder dit jaar zelfs een boek over. De voorstelling begint om kwart over acht en de entree bedraagt 18,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via www podiaheemsteden.nl of aan de kassa van Theater de Luifel aan de Herenweg in Heemstede. En deze is geopend op werkdagen tussen 9 en 12. En, u kunt natuurlijk ook voorafgaand aan de voorstelling een kaartje bemachtigen. Op woensdagavond 17 december treedt het Zandvoorts Mannenkoor op... in het Kennenbegasthuis, Gasthuis, locatie Zuid. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan 3FM Serious Request. Het Zandvoort Mannenkoor brengt tussen half zeven en half negen... verschillende kerstliederen ten gehore in de polyhal van het ziekenhuis. Het kerstconcert is toegankelijk voor zowel patiënten als voor andere belangstellenden. Kaarten à 5 euro zijn vanaf 24 november voor eh, dat bedrag te koop via de patiëntenservice in het Kennemer Gasthuis. <clears throat> Pardon. Aan de Boerhavelaan in Haarlem. De patiëntenservice is van maandag tot en met donderdag geopend. En tot zover de nieuwsberichten. ZFM, Westkust, weerbericht. Het is vandaag overwegend bewolkt en vooral later vandaag kan er wat lichte regen vallen. temperatuur stijgt naar een graad of 7. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe nog wat lichte regen. En met een matige zuidoostenwind daalt de temperatuur naar, 5 graden. Morgen is het wederom een eh, vrij bewolkte dag met in de middag wederom enige regen. De zuidoostenwind waait meest matig en de temperatuur is weer iets hoger en stijgt naar 9 graden. Tot zover. het Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht. Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren. We moeten de slachtoffers nu helpen. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voorlichting, veilige begrafenissen, opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, B. No, no, no, it ain't me, B. It ain't me you're looking for, babe. from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for. go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway, I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall to gather flowers constantly and to come each time you call a love Dylan. Onmiskenbaar. Het is een hit geweest voor een ander. Ik weet zo gauw even niet meer voor wie. Maar eh, dit was gewoon het origineel. In een Me Babe. Geweldig nummer van Bob Dylan. vandaag. Eh, en eh, in, hij gaat zijn laatste week in. De Nederlandse feel-good film Pak van mijn hart... met in de hoofdrollen Chantal Jansen en Bran van de Vlucht. Zoals gezegd, het is de laatste week en dus de laatste kans om deze te gaan bekijken. En eh, deze film is te zien morgen eh, in twee voorstellingen om 7 uur en één om half tien. Dan eh, de dagen daarna, vrijdag, zaterdag en zondag... eveneens om 7 uur en om half 10. Laatste kans. Dan eveneens in de laatste week... de avontuurlijke en vrolijke film Sinterklaas en Diego... Het geheim van de ring... En deze film draait vanmiddag om half twee en zaterdag, zondag en volgende week woensdag voor de allerlaatste keer eveneens om half twee. Dan nog een laatste weker. De film Dummy de Mummy. En deze draait zaterdag en zondag om half vier. Dan vanavond eh, wordt gepresenteerd door filmclub Simon van Kolm. A Most Wanted Man. En dat is een intelligente, bloedstollende thriller met in de hoofdrollen onder andere Philip Seymour Hoffman en William Dafoe. En eh, de film is onder regie van de Nederlandse regisseur Anton Corbijn. En hij begint zoals gewoonlijk om half acht. Dat waren ze. Nou, dat zijn weer mooie films. Ja. Toch? Trouwens, dat nummer van Dillen, dat zat ik net even te bedenken. Was dat niet van Sonny? Nee, nee, nee, nee. nee. Heeft hij het niet gezongen? Ja, het zou best kunnen. Dus, ik bedoel, veel, veel Dylan-nummers worden door anderen gezongen. Maar dat was niet de hitversie, dat, was een andere. Maar ik weet niet meer wie het was. Zoeken we wel uit. Zoeken we op. Ja. Ja. Ik denk dat als mijn collega Bart van der Meer eh, luistert... Dat, dat ik oh, zo oh, die weet het vast. Dat, ik zo meteen een, eh, een appje krijg van... Die was het. Oh. Oké. Nou, eh, dat is heel fijn. Bart, kom op, doe je best. <laughs> Doe je best, Bart. <laughs> en uh, aanstaande vrijdag is het natuurlijk weer... Eh, Zandvoort draait door, hè? Dat ook weer, zaterdag. Vrijdag. Vrijdag tussen 5 en 7. En we hebben als gast Ronnie Brouwer van Café Laurel en Hardy... Ja, ja. we hebben ook live muziek. Ja hoor, we hebben ook live muziek. Zaterdag, vrijdag hebben we weer eens live muziek. Ehm, Sam Sexton komt zingen met haar vriend. Eh, en eh, die speelt gitaar. Dus het wordt gitaar en eh, zang en hartstikke leuk. Dus Sam Sexton, aanstaande vrijdag. Ja, zeker luisteren. Ja, Zeker, door, zeker, zeker, de, de moeite, waard. Ja, zeker de moeite waard. Nou, oké. je had het over die film, hè? Ja, welke? pak van mijn hart. Oh ja, ja, daar hebben ze nog zo'n leuk liedje van. Ja, dat is deze. Nick en Simon. Ja. Pak van mijn hart. Als je wegloopt, loop dan langzaam. Zodat ik je onderweg nog vinden kan. Om te zeggen dat ik mij schaam. En me niet meer zo gedragen zal. Dan lopen wij weer zij aan zij. Oh, de beste helft Simon hun nieuwe eh, single. En dat komt dus uit die geweldige film. Ja, Pak, eh, pak van mijn hart. Zo heet het. Dit is De Dijk. Te gek nummer weer hoor. Van de nieuwe cd Almansplein. Schaf de zon af, trek de stekker uit de sterren die daar staan mijn nacht. waar is hij nou nog voor nodig als mijn liefde? Eh, nummer van de dijk eh, van het album eh, Allemansplein Schaf de Zon Af. Hoorde Deep Purple met Strange Kind of Woman. Jawel, pa, mooi. Nou, het is, het is tijd om ons bezig te gaan houden met het wereldnieuws van 1 uur. Straks in de tweede uur krijgt u natuurlijk nog het recept van de week. Ook oh, dat nog, jawel. en eh, wat er niet meer zijn. Mooie muziek. Lekkere muziek. We hebben nog heel wat klaarstaan hoor. Voor u. En niet vergeten te stemmen. de top 30 van de Vinyljaar dat kan tot 10 december. En straks in het programma eh, de laatste top 30 uitzending. Althans die meetelt voor de top 30. En het wordt vandaag een confrontatie uiteraard. Hebben we wel vaker gedaan. Vandaag weer Beatles en Stones tegenover elkaar. Twee albums uit 1969. Allebei 45 jaar oud dus. Let It Bleed van de Stones. En Abbey Road van de Beatles. Dus ik zou zeggen, eh, luister nog even naar dit mooie muziekje dat genoemd is naar mijn liefje Angela.